De publieke omroep verdedigt daarmee de vrijheid van meningsuiting in Frankrijk zijn mensen gearresteerd na de aanslag bij Charlie Hebdo gisteren in Parijs. De Franse premier Valls noemde in een interview geen aantal, maar volgens Franse media gaat het om zeven arrestaties. De premier zei verder dat het voorkomen van een nieuwe aanslag de hoogste prioriteit heeft. Daarom zijn ook de twee foto's vrijgegeven van de verdachte broers die nog voortvluchtig zijn. Een derde verdachte heeft zich vannacht gemeld bij de politie. Hij zegt een alibi te hebben. In het zuiden van Frankrijk is vanochtend een explosie geweest in de buurt van een moskee. Er vielen geen gewonden. Rond 6 uur was er een ontploffing in een kebabrestaurant in Villefranche, iets ten noorden van Lyon. Een paar ruiten van het restaurant zijn gesneuveld. De burgemeester van Villefranche vreest dat dit een reactie is op de aanslag gisteren van moslimextremisten op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs op een metrostation in het zuiden van Parijs is vanochtend een schietpartij geweest. Daarbij zou zeker één Franse agent ernstig gewond zijn geraakt. Sommige Franse media spreken over twee gewonden. Het is onduidelijk of de schutter is aangehouden. Ook is niet bekend of de schietpartij verband houdt met de aanslag gisteren op de redactie van Charlie Hebdo. Lucas Bols, het bedrijf achter de nevermerken Bols, Bokma en Hartenveld... en dranken als Pisang Ambon en Koeberg, gaat naar de beurs. Het bedrijf wil met de uitgifte van aandelen en een notering op de beurs... zo'n 125 miljoen euro ophalen. Het weer vanuit het zuidwesten gaat het harder regenen, met de meeste regen in het zuiden en oosten. Zuidwestenwind waait matig tot krachtig en het is 8 tot 10 graden. Morgen kan het 13 graden worden, regent het opnieuw.